De meeste betogers gaven hier gehoor aan en gingen aan het einde van de avond naar huis. De politie probeert de achtergebleven betogers te verjagen met rookbommen. Paus Franciscus wil broederlijke relaties aanknopen met China en Noord-Korea. Zo zei hij tijdens zijn bezoek aan Zuid-Korea. Hij noemde de twee landen niet bij naam, maar zei dat hij de dialoog zoekt met landen met wie het Vaticaan geen diplomatieke betrekkingen onderhoudt. Franciscus benadrukte dat christenen er niet op uit zijn om landen hun nationale en culturele identiteit af te nemen. De woorden van de paus waren duidelijk bedoeld voor China, waar de communisten in 1951 de banden met de heilige stoel verbraken. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren in het noorden van Irak in totaal negen doelen van de islamitische staat bestookt. Het gebeurde met gevechtsvliegtuigen en drones. De aanvallen waren gericht op doelen bij de stad Erbil en bij de grote stuwdam van Mosul. Koerdische strijders zeggen dat ze dankzij de Amerikaanse hulp een deel van de stuwdam op IS hebben heroverd. In de Haagse Schilderswijk zijn gisteravond 40 appartementen ontruimd vanwege een brand in een parkeergarage. Twee auto's zijn uitgebrand, niemand raakte gewond. Burgemeester Van Aartsen kwam kijken en voor zover bekend heeft de brand niets te maken met de onrust van de laatste tijd in de Schilderswijk. Het weer vanuit het noordwesten trekt een gebied met regen naar het zuidoosten. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt maximaal 19 graden. Later vanmiddag en vanavond klaart het op vanuit het noordwesten, maar buien blijven mogelijk met kans op onweer.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 I forget how far and dark and deep a careless word can fly to hurt the ones I hold so dear. Sometimes between the ruts and the rain and the train wrecks and the paychecks, I get the feeling so damn small. said and done uiterste best gedaan om een goede keuze te maken. Ik heet je weer van harte welkom. De afgelopen twee weken opende ik met Country uit Texas. Vandaag brengen we een bezoek aan Australië. Ook daar wordt countrymuziek van een uitstekend niveau gemaakt. Uiteraard ook aandacht voor het album en de act van de maand. De coversong en de rubriek Sterren van Toen. Nu eerst dus een drietal Aussie songs. Adam Brandt zong I Was Here. If I Want To wordt vertolkt door Jasmine Ray. En Lee Kernaghan is de gast met Flying With The King. Kid, it easy. Crossroads. Kees de Haan. It was answered 603. He sits down next to me. We were flying out across the Great Divide. Bound for WA he shook my hand and said, G'day. There I was, slim dusty by my side. I was flying with the king. say, but he was gone. And now he's gone. Puss Boots stond in eerste instantie alleen op de planken, maar nu ligt er dan ook een heus debuut. Het is een wat bij elkaar gegrabbelde plaat met veel live-opnamen, veel covers en een enkele nieuwe song. Puss Boots maakt Americana in de breedste zin van het woord en vertrouwt voor een belangrijk deel op de vocale capaciteiten van de drie leden. Zeker wanneer Sasha Dobson, Catherine Popper en Nora Jones kiezen voor harmonieën, is het resultaat prachtig. Maar ook individueel maken de drie indruk. Down by the River. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. het album High Atmosphere, met daarop de song Don't Forget Me, geeft Diana Jones, de liefhebber van pure en integere muziek, ook nog eens een hele goede extra reden om op 14 september naar het Take Root Festival in Groningen te gaan. Daar zal ze namelijk optreden. Het belooft een uiterst intiem concert te worden. You're the only family that I know. I messed up, I messed up good. Never could do it like I should. we were something back in say to All sisters say info at crossroadsmusic.nl. Thank God for the Radio was een hit voor de Candles in 1984. In 1996 nam Alan Jackson de song op en als cover heb ik gekozen voor de uitvoering van Jenny Jensen en Arne Benoni. On the wrong end of the highway When the long night has no end there's no one here beside me Till I hold you once again Thank God for the way met de act van de maand. Tamra Rosanes repertoire kan als veelzijdig omschreven worden en zij heeft in Denemarken een geweldige naam opgebouwd. Helaas is ze buiten Denemarken niet zo bekend. Onterecht, luister maar naar songs als In the Same Boat en Down in the Valley. De act van de maand. is een trio dat een soort mini-stringband vormt. Ze spelen stringbandmuziek zoals die in het verleden klonk, maar ze doen meer. Ze zingen alle drie goed en wisselen ook van liedzang. Ze schrijven de meeste liedjes zelf en blijven daarbij verbazingwekkend goed in de traditie. Bovendien spelen ze niet alleen stringbandmuziek, maar ook bluegrass, Cajun en zelfs reggae. En alles met een vanzelfsprekendheid die verbaast. Geweldige instrumentalisten die geïnspireerd samenspelen, met passie zelfs. Uitstekende zangers die ook een goede tweede stem neer kunnen zetten en dat levert alles bij elkaar een bijzonder aanstekelijk album op. Luister maar naar het Cajun-achtige Louisiana. takes a long presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. In De Sterren van Toen blikken we terug en staan stil bij het overlijden van Elvis Presley op 16 augustus 1977. In het onlangs verschenen boek The King en Dr. Nick vertelt de dokter openhartig over zijn relatie met de wereldster en over zijn afgrijzelijke laatste dagen. Zo onthult hij dat er geen enkele grond van waarheid zit in de vele speculaties over het eenzame einde van de koning van de rock roll. Elvis Presley is niet vermoord. Hij pleegde geen zelfmoord en hij stierf niet aan een overdosis. Hij leed wel aan een waslijst van ziektes die elk mens op een gegeven moment fataal worden. In de laatste maanden voor zijn dood wist Elvis Presley niet meer waar hij was. Hij was depressief en zelfs zijn stem liet hem in de steek. Dan, op 16 augustus 1977, ontving dokter Nick de noodlottige telefoon. Meteen schoten hem mogelijke doodsoorzaken te binnen was de wereldster uitgedroogd door zijn dieet van suikervrije drankjes, gelei en lollies, was de mengelmoes aan medicijnen hem uiteindelijk fataal geworden? Over de uiteindelijke doodsoorzaak wordt nog altijd gediscussieerd. In Elvis bloed werden sporen van maar liefst 14 verschillende medicijnen gevonden. Maar toch wordt een overdosis uitgesloten. Volgens het officiële rapport werd een hartaanval de King fataal. Dr. Nick, de schrijver van het boek, heeft daar zijn twijfels bij. Hij is ervan overtuigd dat Elvis die nacht naar de badkamer ging met zijn bekende problemen en daar een bloeddrukval meemaakte gevolgd door een aanval. De King sterft in de badkamer van Graceland met het boek De Lijkwade van Turijn in de hand. De wereld verliest de grootste superster. De warmste stem uit de geschiedenis zwijgt voor eeuwig. De King is dood, maar zijn muziek leeft eeuwig voort. Dat gaan we beluisteren in dit blokje met Blue Moon over Kentucky, Green Green Grass of Home en Blue Eyes Crying in the Rain. Blue Moon, Blue Moon, Blue Moon, keep shining bright. Blue Moon, keep on shining bright. You're gonna bring me back on my baby tonight. Blue Moon, keep shining bright. I say Blue Moon, I'm Kentucky, keep on shining. Shining. Well, let's go and left me blue.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 Oh, it's good to touch the green. lie awake and look around me. Four gray walls surround me. And I realize I was only dreaming. again. I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of an old oak tree as they lay me neath the green, green grass. Kees de Haan. met het album Whatever You Need kan als echte honky-tonk muziek omschreven worden. Three Bronze Beauty Queens geeft blijk van een lekker sfeertje. drunk before I went. Hollerblend. I have no friends, I have no home, I've nothing to depend upon. I'm left alone in the cold, cold world. I had a mama when I was young, threw me away, and now she's gone me crying in the cold. streets at night alone. I hope somebody will take me home. I'll sleep alone in a cold, cold world. I have no friends, I have no home. I have nothing to depend upon. I'm left alone in a cold left alone in the cold, cold world. I have no friends, I have no home, I have nothing to depend upon. I'm left alone in the cold. Nog één song, One More Song en het zit er weer op. Niet voor lang, want volgende week ben ik er weer. Tot dan, dag. She sat in the corner booth, smoking her cigarette, sipping on her whiskey like the night they first met.